Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er waren in Nederland nog nooit zoveel mensen met obesitas. Vorig jaar had 16% overgewicht. Het hoogste percentage ooit, blijkt uit cijfers van het CBS. In Malta zijn de meeste mensen met overgewicht, bijna 1 op de 3. In Roemenië, Italië en Bulgarije zijn de minste mensen met obesitas. Informateur Cum Putters die praat vandaag met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Ze komen in twee koppels langs om eh, verder te praten over de mogelijke vorming van een nieuw kabinet. VVD-leider Jessil Gus en NSC-leider Omzicht die komen als eerste aan bij Putters. PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas die gaan later op de dag. De afgelopen weken heeft Putters vooral individuele gesprekken met de vier partijleiders gevoerd. Alleen Omzicht en Van der Plas werden een keer samen ontvangen. Apple gaat deze week veranderingen in zijn App Store doorvoeren... onder druk van een nieuwe Europese wet. Als je een app wil verkopen of downloaden... dan moet dat altijd via de winkel van het techbedrijf. En dat is oneerlijk, zegt de Europese Commissie. Elke aanbieder van bijvoorbeeld mobiele spelletjes... mag vanaf deze maand zijn eigen winkel opzetten en daar apps aanbieden. Dat kan goedkoper voor ze zijn. Appmakers die moeten namelijk tot nu toe een derde van hun inkomsten afstaan aan Apple bedrijf zelf zegt dat met de introductie van nieuwe appstores het voor kopers onveiliger wordt. En de Nederlandse estafettevrouwen hebben in Glasgow de indoor wereldtitel veroverd op de 4x400 meter. Lieke Klaver, Katelijn Peters, Lisanne de Wit en Famke Bol versloegen de VS en Groot-Brittannië in een nieuw Nederlands record. Bol, die als laatste liep, die noemde het heel bijzonder dat de Nederlanders de hele race aan kop hadden gelegen. En Bol won eerder al goud op de 400 meter. Het weer nog in het noordoosten lokaal wat nevel of mist. Het blijft vandaag zo goed als droog bij 9 tot 13 graden. Vooral vanmiddag in het zuiden en zuidwesten wat zon en er staat weinig wind.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 Vorig jaar had 16% overgewicht het hoogste percentage ooit, blijkt uit cijfers van het CBS. gewapende bendes die hebben zaterdagavond de grootste gevangenis van Haiti aangevallen in de hoofdstad Port-au-Prince. Volgens een lokale krant is een aanzienlijk aantal gevangenen bevrijd, onder wie belangrijke leden van zeer machtige bendes. Op de slotdag van de WK Indoor Atletiek in Glasgow... hebben de Nederlandse estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter. Femke Bol, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Katlijn Peters... liepen van begin tot eind aan kop. Het weer, 9 tot 13 graden vandaag.